Jobboot met het NOS Journaal. De Turkse president Erdogan heeft het referendum over uitbreiding van de presidentiële macht nipt gewonnen. Van de Turkse kiezers stemde ruim 51% voor en bijna 49% tegen. De opkomst was 84%. In zijn overwinningstoespraak zei Erdogan dat Turkije op de drempel van een nieuw tijdperk staat. Volgens hem zal het land sterker, veiliger en democratischer worden. Ook zal het economisch met Turkije beter gaan. Erdogan benadrukte dat het voor het eerst was dat het volk zich uit kon spreken over een grondwetswijziging. Tot nu toe stemde alleen het parlement erover, zei hij. De grootste oppositiepartij, CHP, vecht de uitslag van het referendum aan en eist hertelling van de stemmen. Volgens de partij is er op grote schaal gesjoemeld met de stembiljetten. De Groningen Bodembeweging heeft zich teruggetrokken uit het overleg over nieuwe afspraken over afhandeling van de schade door gasboringen. Ook het Groningen Gasberaad overweegt niet verder te overleggen. De bewoners zijn teleurgesteld in minister Kamp. Die zou zich niets aantrekken van afspraken die de bewoners eerder met de Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders hebben gemaakt. Eind vorige maand werd bekend dat gasbedrijf NAM zich niet langer bemoeit met de schadeafhandeling in Groningen. Alders gaat die taak op zich nemen. De bijeenkomst van het Forum voor Democratie met Thierry Baudet in Dordrecht, die was afgelast wegens veiligheidsrisico's, gaat toch door. De partij heeft voor morgen een andere locatie gevonden, nadat de eigenaar van het eventcenter in Dordrecht het evenement had afgelast. Hij deed dat nadat hij advies aan de politie had gevraagd. De eigenaar was bang voor relletjes. De afgelopen dagen kreeg Forum voor Democratie mailtjes en telefoontjes van mensen die het niet eens zijn met de standpunten van de partij. Het weer vannacht kans op regen en motregen. In het hele land de temperatuur daalt naar 2 tot 5 graden. Bovendien is er kans op vorst aan de grond. Morgen opnieuw fris. Zon en wolken wisselen elkaar dan af. En er is kans op een enkele bui.